Mark Visser met het NOS-journaal. De terreurgroep Staat heeft een nieuwe audioboodschap vrijgegeven van Abu Bakr al-Baghdadi. Daarin zegt de IS-leider dat zijn strijders tot de laatste man zullen vechten. De boodschap komt vijf dagen na de Amerikaanse luchtaanvallen op kopstukken van IS. Waren berichten dat Baghdadi daarbij gewond was geraakt. Het is niet duidelijk wanneer de audioboodschap is opgenomen. Jonge Nederlandse politici van Turkse afkomst zeggen dat er niets klopt van de enquête over IS. In die enquête van Motivation onder Turkse jongeren wordt de conclusie getrokken dat de meesten de strijd van de terreurbeweging steunen. 80% van de Turkse jongeren in Nederland zou begrip hebben voor het geweld. De politici schrijven in een brief aan minister Ascher dat er door het onderzoek een heel verkeerd beeld wordt geschetst van de Turks-Nederlandse jongeren. De komeetlander Philae krijgt te weinig zonlicht en dat kan gevolgen hebben voor de duur van de missie, heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekendgemaakt. De lander werkt op batterijen en die houden het maar 65 uur vol. Met zonnecellen moeten ze weer worden opgeladen, maar dan moet het zonlicht de lander wel kunnen bereiken. De plaats waar het ruimtevaartuig nu staat is omringd door onregelmatig terrein dat het zonlicht weghoudt. Een 22-jarige man uit Hezen heeft bekend dat hij een rol heeft gespeeld bij de dood van zijn ex-vriendin. Het meisje van 17 werd eind vorige maand doodgevonden in het centrum van Eindhoven. zoals met geweld om het leven gebracht. Het meisje uit Gelderop was niet thuisgekomen na een avondje stappen. De man meldde zich diezelfde avond nog op het politiebureau en werd daar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van moord, dan wel doodslag. Het weer, vanavond en vannacht is het nog droog. In het oosten kan nog nevel ontstaan. De bewolking neemt morgen overdag verder toe en dan vanuit het zuidwesten regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files neemt nu geleidelijk af, maar we zitten nog steeds rond de 100 kilometer file. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Eembrugge. Richting Amsterdam staat bij tussen Naarden en Muiderslot al 4 kilometer file. De A2 Utrecht ten bos bij de afrit Geldermalsen 6 kilometer. De A10 Zuid tussen Osdorp en Knop het Amstel 6 door een kapotte vrachtwagen. De A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen knooppunt Del en Waddenooien 5.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 맘 Let me hold you down. It's all I know Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl buying 106.9 ZFN Now my soldiers capture me. hold me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet. I just came across a manger out among the danger zone real slow.